duizenden bomen. Ben in gedachten, ben aan het dromen. Je zit in mijn auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd. Je zit zonder zorgen, nergens aan denken. Even maar stoppen om bij te tanken. Flitsende lampen, een motor die draait. Toch waar zit een haan in je hoofd.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 traditie. Als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook dat zo'n engelbewaarder op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered.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 kan het weten. Ik ben er zelf eens doorgereden.